Thierry Baudet is een vergaderzaal van de Tweede Kamer uitgestuurd. De forumleider weigerde een mondkapje te dragen in een zaal waar een commissievergadering was. Minister, ik ga u even onderbreken. Eh, er loopt een Kamerlid een commissiezaal binnen. Meneer Baudet, eh, het is eh, de afspraak dat u een mondkapje draagt. Als u loopt eh, door bijvoorbeeld commissiezalen, mag ik u verzoeken om of het mondkapje te dragen of anders de zaal te verlaten. Nee, het is geen afspraak om mondkapje te dragen. Ja, was het er dus niet mee eens. Baudet kreeg eerder al een boete omdat hij bij een campagnebijeenkomst gewoon handen schudde en mensen knuffelde. Ook gaf hij een Kamerlid een schouderklopje nadat hij net ziek was geweest en zich daarna niet had laten testen. Ook 1998 is aan de beurt. Vanochtend kreeg iedereen die geboren is in 97 al te horen dat ze een afspraak mogen maken voor een coronaprik. En daar komt vandaag dus nog een lichting bij. Ook die mensen krijgen het vaccin van Pfizer of Moderna. En in New York was vannacht een groot coronavuurwerk. Dat was om mensen met essentiële beroepen te bedanken voor hun harde werk tijdens de pandemie. En er was ook wat te vieren. 70% van de mensen in New York is gevaccineerd. En veel maatregelen zijn daarom per direct afgeschaft. Mensen hoeven bijvoorbeeld geen mondkapje meer te dragen in de openbare ruimte. I feel liberated. We were just talking about how it's weird to see the mask on, but it, feels good. It's nice. It's different because sometimes I'm like, oh, I forgot my mask. But I'm like, oh, I can go in. It's optional. Ook mogen er weer evenementen worden gehouden en afstand houden hoeft niet meer. Het weer volop zon en warm. 28 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Morgen kan het 35 graden worden, maar in de avond is er kans op stevige onweersbuien.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 En papa, ik lijk steeds meer op jou. Vroeger kon je streng zijn en ik heb je soms gehaald papa. Ik lijk steeds meer De locomotief in de blauwe tram is er voor alle senioren. We drinken met elkaar koffie en maken een praatje. We spreken een thema of we doen een spelletje. Na de koffie doen we rustige bewegingsoefeningen voor ons lijf. Iedere dinsdag van 10 tot 12. De eerste keer meedoen is gratis en daarna betaalt u 2 euro per deelnemer per keer. Vooraf aanmelden via 06 4468 3110. Ik herhaal 06 4468 3110. another day. van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 FM. De Holly scoorde 28 top 40 noteringen. In de top 40 vooral tijdens de jaren 60 en de eerste helft van de jaren 70. Vooral in de jaren 60 speelde de groep in een stijl die veel leek op die van de Mercy Beat uit Liverpool. Ze behoorden tot de succesvolste band uit de periode van de Britse invasie. De Hollies zijn te herkennen aan de meerstemmige, harmonieuze zang. De groep was hierin duidelijk geïnspireerd door de Everly Brothers. Veel liedjes uit de begintijd zijn covers van de rock'n'roll hits... waarin in de loop der jaren geschreven ze vaak hun eigen teksten... en werden ze tekstschrijvers van buitenaf, vooral Graham Goodman... bekend af van Tennessee, aangetrokken. Hier zijn de Hollies met Sorry Suzanne... Eetclub De Blauwe Tram kunt u iedere dinsdag van 12 tot half 2 een warme lunch gebruiken voor 9 euro. Er wordt een drie gangen menu geserveerd door onze gastvrouwen.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 And the girl in the corner let no one ignore her 'cause she thinks she's the passionate one. Oh, yeah! the wick of her eye. elke woensdagochtend kunt u in de grote zaal van de Blauwe Tram terecht voor een lekker kopje koffie of thee. U betaalt 1,50 voor twee kopjes koffie met wat lekkers. Aanmelden is verplicht en dat kan op telefoonnummer 06 44 68 31 10. 06 44 68 31 10 first try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes. Tijd weer ZFM. luisteren naar muziek aan de hand van een zelfgekozen thema... iedere vrijdag van 1 tot 3 uur in de Blauwe Tram.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 Gino Vanelli, geboren in Montreal in Quebec, 16 juni 1952, is een Canadese zanger en tekstschrijver door zijn zang en schrijftalent te combineren met pop, rock, jazz en klassieke muziek... heeft hij sinds de jaren 70 een eigen geluid ontwikkeld. Een Canadese zanger en een tekstschrijver, wat ik net al zei. En hij is vandaag 69 jaar geworden. En hier is Gino Vanelli met Hurts to be in Love. In slechts twee maanden tijd is een tijdelijke zomerparkeerregeling door de gemeente uitgerold... waar bijna 4500 adressen in Zandvoort bij betrokken zijn. Deze enorme opgave brengt de nodige vragen en opmerkingen met zich mee... Alle ervaringen die de gemeente opdoet met de tijdelijke zomerregeling... wordt meegenomen in de uitwerking van een digitaal en uniform fiscaal parkeerbeleid door heel Zandvoort. Het is 1 juni ingevoerd. Tijdelijk beleid geldt dus als opmaat voor het nieuwe beleid dat volgend jaar moet worden ingevoerd. Bij elke nieuwe systeem zijn er problemen. Maar de vraag rijst of dit parkeersysteem niet te snel is ingevoerd.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 My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. tafeltennis is heel leuk om te doen. Los van het feit of je nu goed in bent of niet. Is tafeltennis, net als elke vorm van beweging, goed voor je gezondheid. Maar wist je dat tafeltennis ook heel veel andere dingen goed is? Het verhoogt je concentratie en alertheid. Het stimuleert je hersens. Ontwikkelt oog- en handcoördinatie. Verbetert je conditie, reflexen en evenwicht. En versterkt je bovenlichaam. Daarbij verbrand je met een uurtje tafeltennissen zo'n 300 calorieën.